Marnix Jampersen met het NOS-journaal. In de VS blijft de abortuspil mifepristone voorlopig beschikbaar, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Een federale rechter legde eerder deze maand een verbod op... in een zaak die was aangespannen door anti-abortusbewegingen. Volgens hen was bij de goedkeuring van de pil niet goed gekeken naar de veiligheidsrisico's. Het Hoge Rechtshof heeft het verbod op de pil nu geblokkeerd. President Biden is blij met het besluit. Een Canadese hoogleraar is in Frankrijk veroordeeld tot levenslang voor een aanslag in 1980 in Parijs. Er vielen vier doden toen een bom ontplofte bij een synagoge. De hoogleraar heeft een Palestijnse achtergrond. Hij kwam bijna 20 jaar na de aanslag in beeld. Vijf jaar geleden werd de zaak tegen hem stopgezet wegens gebrek aan bewijs. Maar nu is hij alsnog veroordeeld. De 69-jarige man zegt dat hij onschuldig is. Frankrijk gaat Canada waarschijnlijk vragen om zijn uitlevering. Honderden supporters van PEC Zwolle hebben de spelersbus opgewacht bij het stadion om de promotie naar de eredivisie te vieren. Er werd feest gevierd met onder meer vuurwerk. PEC Zwolle speelde afgelopen avond met 1-1 gelijk bij Almere City en dat was genoeg om de promotie veilig te stellen. In Soedan hebben de strijdende partijen opnieuw een wapenstilstand afgesproken. Die moet drie dagen gaan duren. Er was al een wapenstilstand van kracht vanwege het suikerfeest... maar in de hoofdstad Khartoum waren zware beschietingen te horen. Ook eerdere afspraken om de wapens neer te leggen werden geschonden. Bij de gevechten in Soedan tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep RSF... zijn de afgelopen week honderden doden gevallen. Het weer. In het noordoosten nog wat buien. In de rest van het land is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 7.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 Tell me, was was it all just a fantasy? When I woke up, you were laying next to me. So let me be honest. No broken promises. Without a warning, she stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh.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 En of ik met hem mee wil gaan Ik wist niet deze naam, maar weet je wat hij liever gauw Mijn insteek is naar de mouw Ik zie mezelf niet zo gauw Niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal.